Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS 3. Vijf illegale goksites hebben een boete gekregen van bij elkaar 26 miljoen euro. Volgens de kansspelautoriteit, die de boel in de gaten houdt, hadden ze geen vergunning... en wisten spelers daardoor niet of de spelletjes wel helemaal eerlijk verliepen. Bij de hoogte van de boetes is gekeken naar hoeveel omzet de bedrijven hadden. De hoogste boete was voor N1 Interactive, die 13 miljoen euro moet aftikken. Long-covid-patiënten kunnen bijna nergens meer terecht voor speciale zorg. Tijdens de coronacrisis openden er allerlei afdelingen in ziekenhuizen... maar die in Nijmegen is al dicht, in Rotterdam gaat die dicht... en die in Amsterdam wordt een stuk kleiner. Dat komt allemaal doordat de ziekenhuizen te weinig geld krijgen van zorgverzekeraars. Omdat er zo weinig bekend is over long-covid is er veel onderzoek nodig en dat is weer duur. Blinde mensen krijgen op meer plekken hulp bij het stemmen... bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. Over anderhalve week is dat. Er zijn speciale stembureaus waar je dan via een koptelefoon hoort... om welke partij en kandidaat je kunt stemmen. En dat kruis je dan aan op een speciaal stembiljet. Partij 1. Hart voor Den Haag, groep De Mos. En nou zitten boven die partijen, hè, daar staat, correspondeert dan ook met die nummers. Ja. Eh, ook in braille staat er nog Klopt. wat. Je kunt dus in braille eh, voelen welk nummer, welk lijstnummer je zit. Er zijn op 15 maart 95 van dit soort stembureaus. En even lekker paffen met je voetjes in het zand. Zakje chips erbij, wijntje erbij, lekker. <laughs> Ja, dat moet maar eens afgelopen zijn, vinden steeds meer strandgemeentes. Ze willen een rookverbod op het strand, want er slingeren te veel sigarettenfilters rond in het zand. Op Ameland zijn mensen het nog niet eens over dat verbod. Ik ben gewoon een eh, liefhebber van de natuur eh, hier. Je moet niet alles verbieden. Sta ik wel positief tegenover. Het kabinet kijkt nu naar zo'n rookverbod. De burgemeester van Ameland is wel bang dat het niet te controleren is. Ameland heeft 28 kilometer strand en twee politieagenten. Ja, dan zie ik het grote probleem met handhaving. En ik vraag me af of het verbod op zich zoveel doet krijg je nog het weer. De zon schijnt, maar er zitten soms wel wat wolken voor. Het is vanmiddag een graad of 8. Morgenochtend valt er wat regen. Smiddags droogt het wel weer op. Het blijft wel bewolkt en het wordt dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files in Noord-Holland op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. de knoop het Rotterpolderplein en knoop het Beverwijk staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen. Hier 20 minuten oponthoud door een vrachtwagen die gekanteld is. De ook is dicht. De vertraging is inmiddels 20 minuten. De N9 Alkmaar richting Den Helder. Tussen Sint Maartenzee en afrit Schagenbrug is de weg in beide richtingen dicht... door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto.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 maar volgens Huizer moet de beveiliging eerst op orde zijn. Vijf illegale gokwebsites hebben boetes gekregen van bij elkaar 26 miljoen euro. De websites hadden geen vergunning, waardoor spelers niet waren verzekerd van eerlijk spel... Blinden en slechtzienden kunnen bij de verkiezingen voor provinciale staten... bij 95 stembureaus terecht waar ze met hulpmiddelen... zoals een koptelefoon hun stem kunnen uitbrengen. Het zijn er meer dan vorige keer. Het weer overwegend bewolkt bij een graad of 8. Minima vannacht rond 2 graden. In het zuiden rond het vriespunt.